Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de drie mensen die vanmorgen zwaar gewond raakte bij een steekpartij in Leiden is overleden. Het gaat om een man van 66 jaar. Rond half tien begon iemand om zich heen te steken in een kerkelijk gebouw midden in de binnenstad. Deze buurtbewoner hoorde dat gebeuren. Ja, mijn eerste reactie was een schrikreactie. Dat is vaak natuurlijk wel met een helikopter en politie. Maar ik woon boven de juwelier van mijn zus, dus ik dacht er is iets met de juwelier. En al snel was er duidelijk dat er iets van een steekpartij was en... Nou, het ging eigenlijk de hele ochtend door over de Haarlemmerstraat, ook de drukke winkelstraat. Dus dat was wel pittig. De politie is nog op zoek naar de dader. De man die vorig jaar een meisje en een vrouw doodschoot op een zorgboerderij in Alblasserdam is veroordeeld tot levenslang. Hij kreeg die straf ook voor het doodschieten van een schoenmaker in Vlissingen een paar dagen eerder. Het is onrustig in de distributiecentra van de Jumbo, zegt nu.nl. Werknemers klagen dat de roosters vaak te laat zijn, dat ze verplicht moeten overwerken en dat de werkdruk te hoog is. Vakbond FNV geeft het bedrijf vier weken om de boel te verbeteren voor zijn werknemers. En grote kans dat je de komende tijd veel series en films moet gaan herhalen op bijvoorbeeld Netflix. De filmindustrie in Hollywood ligt stil. Zo'n 160.000 acteurs staken. Scriptschrijvers deden dat al langer. Ze zijn bang dat kunstmatige intelligentie hun werk gaat overnemen. En ze vinden dat ze te weinig verdienen. In Los Angeles ging een groep acteurs de straat op. And I want to say the greed that has consumed these people reminds me of that scripture that says the root of all evil is not fear, it's the love of money. En dan denk je misschien, hoe zit het met die rijke supersterren die loaded zijn? Dat is maar een heel klein deel van alle acteurs in Hollywood. Veel van hen verdienen echt niet zoveel. Dan nog het weer, droog en zonnig, af en toe een wolk. Later vanmiddag kans op een buitje. Het is 22 tot 27 graden.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 till the break of day but you will see we can hold on, hold on. The road is clear, so got all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. I Keep it up, we we're rising up like the sun.